Ik denk dat de nieuwslezer zich verslikt heeft in de verkiezingen. U luistert naar Tussen App en Vloed, zo is het. Een heerlijk, relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Dat ben ik. <laughs> met een heerlijk glas wijn.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 Maar ik wil wel graag uw eh, rots in de branding zijn hoor. Eh, doe het graag voor u. One minute you're gone, I cry. you're gone, I die. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone at night. I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness. The world goes from right you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be. My life would be oh so blue if I couldn't be with you you're gone, I say, please don't stay away too long. akkoordje. zweefden even met z'n allen terug naar de jaren 60. Cliff Richards, The Minute You're Gone. Nou, ik kan me zo omjanken? janken. minuut dat jij bij me weg bent gegaan. Verdorie, waarom deed je dat nou? Waarom, doe je dat nou? waarom deed je dat nou, moet ik zeggen? Want eh, als zo maar een tijdje weg, hoor. Alweer twintig jaar geleden of zo. <laughs> Nee hoor, grapje. Eh, ik, verzin ze waar u bij staat, luisteraars. Eh, we gaan genieten. Dat doen we al de hele avond, hoop ik. Maar we gaan nu genieten van eh, meneer eh, Jaap Reesema. Eh, mijn vader, toen mijn vader ouder werd, werd hij wit van haar. De meeste mannen, maar ook vrouwen, als ze een zekere leeftijd bereiken, worden ze grijs.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 Dat kan natuurlijk ook. rood, hè? Ja, stoplicht ook altijd. Hè? Die mensen met rood haar, daar stop ik ook altijd voor. Nou, we toch in het Nederlands bezig waren met Jaap Reesema... Uh, ga ik aan Willeke vragen of ze nog even door Oude Huis wil bezingen. was er blij mee als een kind. Ik hoor de stemmen van de buren. Hun stap, het kraken van hun bed. Hun hondje later overreden. De grammofoon en het toilet. over all huizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mij. stopt een auto met twee mannen. Waarvan er één de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat ondanks al je scheuren gegrift. Ja, best wel een eh, emotioneel liedje, althans voor mij wel hoor. Heeft u dat ook beleefd, luisteraars, in uw eh, jeugdjaren... dat je in zo'n echte oude woning eh, ja, woont met je ouders... en dan herinner je al die plekken in die woning. En die vlek die nooit meer wegging. Die zat in mijn geval de schoorsteenmantels, dat is een marmersteen. Daar was ik een beetje met, met eh, een of andere chemisch goedje was ik daar eh, aan het experimenteren geweest. Er kwam een vlek op, die sloeg helemaal groen uit. En die ging ook nooit meer weg, die vlek. En eh, ja, de, de, de, trap, nou, de trap bij ons kraakte niet. Dat viel wel mee. Maar het was een bijzonder huis. En mijn ouders die kregen dat huis in de jaren 50, 1950 om precies te zijn. Eh, en ze kregen een taart cadeau als ze daar alsjeblieft wilden gaan wonen. Hoe anders is het nu? Eh, daar nou praat ik over Haarlem Zuidwest. Ik woon in de Van Hofstraat. Dat is, het ligt in de, eh, tegen de spoorbaan aan. Van Haarlem naar Den Haag, Leiden, Rotterdam. de treinbaan liep parallel aan ons huis. En we hadden een hele grote achtertuin. En je zal denken van ja, die trein elke keer om een paar minuten is een trein voorbij. Nou, dat viel wel mee. Dat was niet om een paar minuten, maar wel eh, één keer per half uur minimaal. Eh, twee treinen, zeg maar. Hè? Want eentje heen en eentje terug. Eh, maar wij speelden ja, op de Westergracht in Haarlem... speelden wij op oude stoomlocomotieven. En dat deden we natuurlijk stiekem, want dat mocht helemaal niet. Maar ja, er waren ook wel eh, van die wachters daar van de spoorwegen... die eh, knepen een oogje toe. En uh, daar mochten we wel eens stiekem in zo'n cabine van zo'n oude stoomlocomotief... mochten we de machinistje spelen. Zo ging dat. Ja, die goede oude tijd. Dat komt niet wieder Dat komt niet wieder Helaas, luisteraars. Ook gaat er straks nog wat Duits rijden, Dat lijkt me wel leuk. Maar we gaan eerst genieten van een heel ander werkje. Deze. Dat is ook niet zomaar, want ik was van de week op een eh, uitvaart. Een vrolijke verhaal heb je vanavond om duif. Ja, het was een, eh, de vrouw van een neef van mij die helaas aan dementie is overleden. Eén op de vijf mensen krijgt dat tegenwoordig. En eh, mijn neef had dit nummer op zijn repertoire bij de uitvaart. Nu het om haar gaat. moest afscheid nemen van zijn grote liefde. Rob de Nijs. Ik ben nooit zo'n held geweest bij ziekte of problemen.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 Nu het om Prachtige stem met die man toch, Rob de Nijs. Hoe zou het met hem gaan? Je wordt de laatste tijd weinig. we zingen nu het om hem gaat. Ik heb het net beloofd, ik gaf het voor onze Duitse vrienden eh, eh, draaien. Voor zover ze nog in Zandvoort rondwandelen. Peter Maffay, doe. bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ja. Ich bleibe nur noch bei dir. In deinen Augen steht so vieles, was mir da. deinen Augen steht so vieles, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich.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 Ich kann nicht sagen, was du für mich bist. ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. de geweldige Alan Parsons Project. Don't and me. Als ik de tijd toch eens in een flesje kon douwen, luisteraars...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 En die heeft ook gezongen. Dat wil je niet geloven. Dit is de zoon van Harris. Harrison. son. Nou, een grapje hoor. George Harrison. My sweet lord. Harrison, My Sweet Lord. Janice Ian bezingt haar eh, situatie toen ze 17 was.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 They only get what they deserve. zien at 17. Straks, luisteraars, wordt het weer tijd om naar het bedje te gaan. Eh, na twaalf pas, hè, want ik ben nog uh, een tijdje bij u. Uh, nou, niet, niet, niet heel lang meer, nog een minuutje of vier.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 Helaas ja, gaat het snel, hè? Twee uurtjes zijn zo voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft eh, van eh, de muziek. En eh, ik hoop dat u morgen ook weer bij me bent. Om negen uur ben ik hier alweer. Ja, ja, ga ik de week weer doorzagen. Moet eventjes rusten vannacht. Want ik moet energierijk morgen hier met die uh, handzaag aan de gang. Dat is altijd een hele inspanning, hè? Vooral als die zaag niet geslepen is. Hij is wel eens bot. Dan kom ik ook bot uit de hoek. Dit was dus App Dank voor het luisteren allemaal. Eh, wel te rusten straks en eh, tot morgenochtend. Met het vrolijkste ontbijt van Kennemerland. Met de eh, gouden ouwe, cabaret, alles wat niet meer zei.